7 uur. Freddy van met het NOS-journaal. Op de kust van Marokko zijn zeven lichamen van migranten aangespoeld. De boot waarmee ze naar Europa wilden varen kapseisde vlak bij de stad Casablanca. Drie overlevenden zijn bewusteloos naar het ziekenhuis gebracht. Er wordt nog gezocht naar andere opvarenden. De route van het noorden van Marokko naar Spanje is populair onder mensen die naar Europa willen. De afstand Marokko-Spanje is op het smalste punt van de straat van Gibraltar maar 14 kilometer. Marokko krijgt financiële ondersteuning van de Europese Unie om de bootvluchtelingen tegen te houden en de migratie in te dammen. De wijk Zuilen in Utrecht is vandaag op Nationale Burendag verrast met een bezoek van koning Willem-Alexander. De bewoners hebben de afgelopen tijd veel aandacht besteed aan onderlinge verbinding tussen de buren met veel verschillende culturen en nationaliteiten als achtergrond. De koning ging met de bewoners in gesprek. Een verrassingsbezoek is niet uniek voor de koning, volgens de koningshuisdeskundige van de NOS. Maar dat hij dat in het weekende doet is wel opvallend, dat gebeurt niet vaak. Wielrenster Annemiek van Vleuten heeft in Groot-Brittannië de wereldtitel op de weg in de wacht gesleept. Op een klimmetje na 45 kilometer sprong ze weg, waarna ze 150 kilometer in haar eentje fietste. En dat leverde haar goud op. Olympisch kampioene Anna van der Breggen maakte het Nederlandse succes compleet door het zilver te veroveren. Twee minuten achter van Vleuten. En veel evenementen morgen zijn afgelast. Er wordt stormachtig weer verwacht met mogelijk windkracht 7. Aan de kust af en toe mogelijk zelfs 8. De afgelastingen gelden voor evenementen van Delfzijl tot Brabant. De halve marathon op Tessel gaat nog wel door. Maar de organisatie heeft extra maatregelen genomen... en waarschuwt de lopers zich ook goed voor te bereiden. Het weer, er trekken dus buien over, soms met windstoten. De temperatuur is vannacht rond de 13 graden. Morgen bewolkt en regenachtig en ook weer een stevige wind.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 I spent my years trying to open doors Hoping I'd find what I was searching for motherfucking train wreck. I don't wanna be too much, but I don't wanna miss your touch. You don't seem to give a fuck. I don't wanna keep waiting, but I do just what too. I lose my mind when it comes to you. I take time with the ones I choose, and I don't wanna smile if it ain't from you. Yes, I know we would be so complicated. Loving you sometimes drive me crazy, cause I can't have what I want, and neither can you. You ain't my boyfriend, boyfriend, and I ain't your girlfriend, girlfriend. But you don't want me to say nobody else, and I don't want you to say nobody. But you ain't my don't wanna miss you, but I can't be with you Cause I got issues, yeah, on the surface Seem like it's easy Careful with words, but it's still hard ook op internet.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 Used to talk for hours nowadays. All oh, the time we're spending is a waste. One no more anymore. Giving me the wrong attention. For once, I need you to listen. I'm not your object of affection no more. change my mind.